Bondskanselier Merkel wil weten of in Duitsland hetzelfde kan gebeuren als in Japan waarin sommige reactoren een meltdown dreigt. Als centrales niet veilig genoeg blijken, worden ze gesloten. Daarom is het besluit om de kerncentrales langer open te houden met drie maanden opgeschort. Dat besluit werd vorig jaar genomen om niet te afhankelijk te worden van olie. Bij de kerncentrale in het Japanse Fukushima proberen technici met man en macht te voorkomen dat splijtstof in een reactorvat smelt. De brandstofstaven staan grotendeels droog door gebrek aan koelwater, waardoor ze oververhit zijn geraakt. De werknemers pompen zeewater naar binnen in de hoop dat de kernbrandstof dan genoeg afkoelt. Het is nog onduidelijk of ze dat lukt. Intussen heeft de eigenaar van de kerncentrale gezegd dat er geen gezondheidsrisico's zijn na twee voorgaande explosies in andere reactoren. De reactorkernen zijn door dikke betonnen banden goed afgeschermd van de buitenwereld, zijn woordvoerder. Studenten krijgen in de toekomst maximaal zes jaar een OV-kaart. Nu is dat nog acht jaar. En de basisbeurs voor masteropleidingen wordt vervangen door een sociaal leenstelsel. Om de studenten wat tegemoet te komen kunnen ze er langer over doen om het geld terug te betalen, 20 jaar. Staatssecretaris Zijlstra wil de wijzigingen volgend jaar augustus laten ingaan. In Amsterdam is de shortlist bekendgemaakt van de Libris Literatuurprijs... voor de beste Nederlandstalige roman van vorig jaar. Genomineerd zijn Adriaan van Dis met Tik op... Arno Grunberg met Huid en Haar... Peter Buwalda met Bonuta Avenue... Gerbrand Bakker met De Omweg... Yves Petrie met De Maagd Marino... en Esther Gerritsen met Superduif... Op 9 mei maakt de jury de winnaar bekend. Die winnaar krijgt 50.000 euro. Het weer, vanavond wisselend bewolkt en een graad of 8. Morgen eerst bewolkt, maar in de loop van de dag breekt in het midden en zuiden de zon door.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 Baby, I see a future and it's tied to mine. I look in your eyes and see you searching for a sign. But you'll never fall till you let go. sunshine. Now I'm saving all my honey for a rainy day.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 same. No, no, no, no. Uh, black, black, black and blue. Beat me till I'm numb. Tell the devil I said, hey, when you get back to where you're from. Bad woman, bad woman, that's just what you are. Yeah, you'll smile in my face, then rip the brakes out my car.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 at midnight. Alcazar.